Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Er is een goede methode om het risico op herhaling in te schatten... maar die wordt in Nederland niet gebruikt... zegt de nationale rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld, Corine Detmeijer. Volgens Detmeijer loopt de samenleving daardoor onnodig risico. Haar onderzoek werd al voor de dood van Anna Faber uitgevoerd... maar het sluit wel aan op de instaande discussie en de kritiek. De man die gisteren in München vier mensen licht verwonden met een mes... leidt aan achtervolgingswaanzin. Volgens de politie heeft hij gezegd dat hij achterna gezeten en bedreigd wordt... door een bepaalde familie. De man van 33 had volgens de Duitse politie... geen terroristische of religieuze motieven voor zijn daad. Hij is naar een psychiatrische inrichting gebracht en wordt daar onderzocht. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO ziet af van de benoeming van Robert Mugabe tot Goodwill-ambassadeur. Directeur Jesus heeft dat op de WHO-website gezet. De benoeming van de Zimbabweanse dictator kwam de WHO op een storm van kritiek te staan. Mugabe had zich moeten inzetten voor de bestrijding van kanker en diabetes, terwijl in Zimbabwe zelf de zorg volledig is ingestort. Onder meer minister Koenders uitte zich zeer kritisch. Hij sprak van een stuitend, slecht en bizar idee. De Japanse premier Abe behoudt zijn tweederde meerderheid in het parlement. Dat melden Japanse tv-stations op basis van exit polls. Abe heeft de tweederde meerderheid nodig om het pacifisme uit de grondwet te kunnen schrappen. Sinds de Tweede Wereldoorlog mag Japan alleen een klein zelfverdedigingsleger hebben. Maar Abe vindt dat, onder meer vanwege de dreiging door Noord-Korea, dat niet meer van deze tijd. Ajax heeft de eerste klassieker van het seizoen gewonnen. Feyenoord werd in de eigen Kuip met 4-1 verslagen. Bij rust was het nog 0-0. PSV won in eigen huis van Heracles. Het werd 3-0. En door die overwinning blijven de Eindhovenaren koploper. AZ won thuis met, van Utrecht met 3-0. En Heerenveen Vitesse is nog bezig. Het weer. Er staat vrij veel wind en het is een graad of 12 en er vallen buien. Morgen veel bewolking en van tijd tot tijd regen. In het zuiden is het dan vaker droog. Het wordt morgen 14 of 15 graden.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 I never thought I'd cry from seeing people die for their own conviction. I know it's all been said before, but still you don't seem to stop the boy. I need peace, I need love, I need all the things above and above.